Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, is tegen het plan om arbeidsgehandicapten met een baan deels uit de bijstand te betalen. De gemeenten denken dat daardoor eerder minder dan meer mensen aan het werk komen. Het bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Er is weinig steun voor het wetsvoorstel van staatssecretaris Van Ark. Zij wil het voor werkgevers gemakkelijker maken om mensen in dienst te nemen die niet 100% arbeidsproductief zijn. De werkgever hoeft dan alleen loon uit te betalen voor de gewerkte uren. Voor een aanvulling tot bijstandsniveau moeten de werknemers dan bij de gemeente aankloppen. De Europese Commissie is niet bereid om de omstreden benoeming van topambtenaar Martin Zaalmaier terug te draaien. De meerderheid van het Europees Parlement wil dat de Commissie de benoeming herziet en ook andere kandidaten tot de procedure toelaat. Maar de Commissie zegt dat Zaalmaier op zijn post blijft. De Duitse Zaalmaier was jarenlang de rechterhand van commissievoorzitter Juncker. Hij werd van de ene op de andere dag gepromoveerd tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Dat is de hoogste ambtelijke functie. De Europese Commissie zegt nu dat er in de toekomst wel naar de benoemingsprocedure kan worden gekeken. De twee projectielen die vanochtend op straat in Nieuwegein zijn gevonden... zijn inderdaad twee handgranaten. Bomspecialisten van de EOD hebben de granaten uitgebreid geïnspecteerd... en ze meegenomen. De granaten lagen voor een voordeur. Ongeveer 100 meter verderop werden onlangs ook twee handgranaten bij een huis gevonden. En dat pand was eerder al beschoten. Tot nu toe is er toch geen aanleiding om uit te gaan van een verband tussen de incidenten, zegt de politie. Het weer, het is zonnig, in het binnenland 25 graden, op de Wadden 18 graden. Op het strand staat, eh, staat een frisse wind van zee en dan kan het nog koeler zijn. Morgen wordt het 23 tot 29 graden, ook dan is er aan de kust weer kans op zeewind.